Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De tweede stemdag voor de gemeenteraad zit er weer op. Ongeveer nu gaan de stembussen dicht. Voor vandaag dan, want morgen zijn er nog kansen genoeg om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij een mbo in Arnhem kon je vandaag ook al stemmen. Onze verslaggever Suus Boslo checkte vanmiddag of het daar al storm liep. Heb je al gestemd? Nee, nog niet. Weet je waarvoor we mogen stemmen? Ja, voor de politiek. Ik ben net 18, dus ik weet nog niet... Eh, of ik ga stemmen? Ik heb er nog niet echt eh, over nagedacht, als ik eerlijk moet zeggen. Ga je nog een beetje research doen, denk je? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Of ik stem op waar mijn familie op stemt. In de Oekraïense stad Kharkov zijn 600 gebouwen verwoest. Scholen, kinderdagverblijven en ziekenhuizen zijn kapotgeschoten, zegt de burgemeester van de stad. Bij bombardementen in Kiev zijn een appartementencomplex en metrostation vernield. Rusland heeft het aantal aanvallen opgevoerd. De brandstofprijzen gaan toch weer een beetje omlaag. De adviesprijs voor een liter benzine staat morgen op 2,43 euro. De adviesprijs voor een liter diesel zakt naar 2,31 euro. De brandstofprijzen gaan mee met de olieprijs en die is nu wat lager omdat de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne iets beter gaan. En op dit moment begint in Amsterdam de wedstrijd Ajax-Benfica. Dat is de achtste finales van de Champions League. En deze Benfica-fans hadden er vanmiddag al zin in. Ja, in Portugal werd het een paar weken geleden 2-2, dus Ajax moet winnen. Maar dat gaat wel lukken, denken deze fans. Echt heel veel vertrouwen dan. Dus we gaan gewoon winnen. Dus uh, eh, dat gaat helemaal goed komen. Ik heb er vertrouwen in. 2-1. Eh, ik denk het laatste kwartiertje hun moeten komen. Pakken we de 3-1 en... Uh... Eh, Dit wordt een goede overwinning. 100%. Nou, ik ben wel een beetje nerveus voor vanavond. Daarom ben ik maar even een stukje gaan fietsen, want de kon het thuis niet meer uithalen, moet ik eerlijk zeggen. Ik verwacht wel een spannende wedstrijd, maar ik denk dat we hem toch met 2-0 over de streep trekken. Het weer dan nog. Het blijft vanavond droog, alleen in het oosten is er wat regen. Vannacht komt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen wolken en zon door elkaar en dan wordt het zo'n 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen snel af. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad.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 And I start in prayer. Oh Lord, please let this last. We seem to float right through the air. sounds seem to come from everywhere. And now that there's moon glow way up in the blue, I'll always remember. worden we duidelijk met een mooi muziekje. Welkom bij ZFM Jazz. Eh, samenstelling en presentatie Alco Beuving. En eh, we draaien eigenlijk heel veel jazz standards in eh, dit programma. we begonnen met Glow, ook weer een hele goeie. En deze werd vertolkt door Samara Joy... En een dame die in 2019 de Sarah Vaughan Vocal Competition won... en eh, eh, daaruit voortvloeiend een album mocht maken... met niet de minste uh, eh, jazzmuzikanten. Onder andere op gitaar Pascal Grasso, bassist Ari Roland... en drummer Kenny Washington. En dat is een mooie cd geworden, deze cd, van Samara Joy. ja, de, jazz standards, dat is het onderwerp van eh, deze keer. En een hele bekende standard is Angel Eyes. Wie kent het niet, zou ik bijna zeggen. En deze staat op een, op een uh, cd'tje van Sonny Chris. Saturday Morning heet die cd. cd uit 1975, maar klinkt nog steeds geweldig. Angel Eyes. uitvoering van het nummer eh, Angel Eyes. En eh, Sonny Chris hoorde je natuurlijk op de alt-tenor. Eh, Leroy Finneker had een fijne lopende baslijn. En Barry Harris ja, hoorde je op de piano. Een prachtige uitvoering van dit hele bekende nummer. En dat geldt eigenlijk ook van het, het volgende. Dat is van Patricia Barber. het nummer heet Elfie. Ja, ik zou zeggen, wie kent het niet?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 When you walk, let your heart lead the dat was het hele bekende nummer Elfie. Eh, van uh, ja, zoveel uitvoeringen, zo ontzettend veel. Maar ik vond deze van Patricia Barber, die, ja, die heeft wel wat. Komt van een uh, cd'tje Night Club. ja, leuk was dat. ZFM Yes Ja, dit programma staat in het teken van jazz standards. En eh, er zitten er een heleboel in. Onder andere, de volgende is ook een hele bekende. Ain't Misbehaving. En ik heb gekozen voor een uitvoering van eh, Johnny Hartman. Komt van zijn eh, LP Songs from the Heart. En, uit een LP 1955. Ik ben een enorme fan van Johnny Hartman. Ik denk dat ik bijna al zijn cd's al heb. En ja, luister naar die stemmen. Dat is zo'n geweldige stem. to walk with all by myself. No one to talk with. I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love I know for certain the one I love. I'm through with flirting, you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Jack horner sitting in the corner. Don't go nowhere. What do I care? Your kisses. stay out late. Don't get to go. I'm home at eight. Me and my radio ain't misbehaving, saving all my love for you. misbehaving. Ain't misbehaving. Saving all my love for you. Mooie klanken van eh, Johnny Hartman, de zanger met de fluwelen stem, zou ik zeggen. Eh, we zijn bezig met jazz standards. En eh, de volgende die ik heb klaargezet is After You're Gone. En deze keer een uitvoering van Sonny Stitt. En het komt van een LP Hard Swing, februari 1959. Het is wel een poosje geleden, maar ja, het is toch ook weer muziek die eigenlijk iedereen kent. En die iedereen toch ook wel kan waarderen. Eh, dus vandaar dat ik eh, voor dit thema gekozen heb. En we gaan luisteren naar Sonny Stitt. En dus even kijken. Sonny Stitt. After You're Gone. af en toe loop je tegen een cd'tje aan... dan denk je, hé, hey, wat is dat? En dat had ik bij eigenlijk een cd die eh, eh, afkomstig is van Louise Alexandra. En toen dacht ik, wie is dat eigenlijk? En toen bleek dat een Nederlandse zangeres te zijn... die een hele tijd in Amerika gewoond had, in eh, Boston geloof ik. En die, die werd eigenlijk begeleid door Rebecca Paris, ook een zangeres. En die heeft in 2020 een cd uitgebracht, Today... En eh, ja, dat, is, dat klinkt aardig. Daar zit eh, onder andere dit nummer Naima. Dat kent iedereen in de uitvoering van John Coltrane. En ook eh, Skylark is een, een heel bekend nummer natuurlijk. En luister maar eens, dit is echt wel grappige muziek. Louise Alexandra van de cd'tje Today, cd 2020, komt ze. where someone's waiting to be kissed. The sky. shadow So if you see them anywhere. you see the Alexandra was dat van de CD Today. Volgens mij woont ze overigens weer in Nederland. Dus eh, kom je haar tegen op straat, dan weet ik niet of je haar zal herkennen. Uh, standards, daar gaat het om. En ik had al een keer laten horen van, een, eh, van Patricia Barber. Maar deze is ook aardig. en dat is Alfie in de, door Art Farmer. Art Farmer met op piano Cedar Walton en Sam Jones Bass en Billy Higgins op de drums. Komt-ie. Elfie in een andere uitvoering, instrumentaal. een eh, mooi stukje muziek van eh, Art Farmer. En we gaan rustig door met het draaien van eh, mooie muziek. We gaan eens even kijken wat we nog meer kunnen laten horen. En dan kom ik terecht bij een Amerikaanse zangeres. en haar naam is uh, Reno, Miss Reno. Eens even kijken wat ik die had gezet. Kom ze, Take the A-Train. take the A train to go to Sugar Hill way up in Harlem. If you miss that A train, you'll find you miss the quickest way to Harlem. Hurry, get on board, it's coming. Listen to those rails a thrumming on board soon you will be on Sugar Hill in Harlem. Do do ba do ba do ba ba do ba do ba do ba do ba do ba do do ba do ba do ba but oh, babe. way up in Harlem. If you miss that A train, you'll find you missed your way Ja, dit was eh, Miss Reno, Sinks, Ellington en Strayhorn. Take the A-Train. Uh, fraaie cd. Uh, mooi. Een cd uit 2020, 21, ik weet niet precies. Het is een vrij nieuwe. dan, en op, en, op de, achter de piano zat Emmett Cohen. En die Emmett Cohen die heeft allerlei mooie series uitgebracht. En dat, dat, dat moet ik even kijken hoe dat... Master series, Master Legacy series. Hammett Cohn samen met Benny Colson en Albert Tutti Heat. En daar ga ik een nummertje van draaien. En dat is het nummertje Charlton. Dat is een eh, bekend nummer. Eh, komt-ie. Uit de oude doos. ja, het is niet verbazend dat de mensen zo enthousiast reageren op deze pianist Emmet Cohen. Eh, ja, mooie serie is dat, de Mastered Legacy series. Uh, en zeer de moeite waard. Deze man is ook in eh, Amerika zeer, zeer bekend, zou ik maar zeggen. tijd voor deze. ZFM Jazz. smiles, the summer knows, and unashamed she sheds her clothes. The summer smooth, the restless sky, and lovingly she warms the sand on which she lies. winter clothes, the summer's moon. Ja, ook zo'n nummer, The Summer Knows... wat eh, door veel eh, jazzmuzikanten gespeeld wordt. Als je weet wie dit is, dan eh, moet ik zeggen dat het Patricia Kaas is. Volgens mij Française van haar CD Piano Bar. Een aardig nummer toch, The Summer Knows. Volgens mij is het van Michel Legrand dacht ik uit mijn hoofd. Een cd'tje dat ik nu heb klaargezet is de Nicholas Payton, de Smoke Sessions. Daar zie ik een foto op staan van Nicholas Payton... dat hij met een trompet in zijn hand en zijn andere hand op het eh, klavier van een eh, Fender Rhodes aan het spelen is. En dat is het nummer Levin's Loop. En eh, vandaar dat ik die maar eens laat horen. Ron Carter speelt volgens mij hier ook op mee. Levin's Loop. Three and... Thank you. deze nog een beetje terugdraaien, want het is een heel lang nummer. Ik zie dat het eh, zes, bijna zeven minuten duurt, dus dat gaan we niet helemaal doen. Maar ja, fantastische nieuwe cd van Nicholas Payton. Zeer, zeer, zeer aanbevolen. Eh, voor mij de hoogste tijd om toch nog even te kijken... wat we in Zandvoort mogen verwachten op het gebied van Zandvoort... Uh, jazz in Zandvoort. En ik zie staan dat vandaag Rebecca Lobry optreedt... samen met Jean-Louis van Dam... En eh, op de piano eh, Ruud Ouwand, Bas en Jeroen de Rijk op de percussie. Eh, ja, van harte aanbevolen. Ik weet eigenlijk niet of het uitverkocht is. De laatste tijd wel heel vaak natuurlijk. Nou, weet je, wil je het zeker weten? Ga dan even kijken. Half drie aanvang. En de zaal is open, denk ik, zo'n beetje kwart, vanaf half twee open. Dus leuk, leuk, leuk. Wat ook leuk is, dat is natuurlijk dat Veeglazen en... Cor in april hier ook nog een keer komen optreden. Ik zie dat staan op 3 eh, april, Koorbakken en veeklazen. En 10 april, oh, dat vind ik helemaal leuk. Michiel Varenkamp kwartet. Ja, dat is dus, uh, eh, ook leuk. Michiel op zijn trompet. Is wel vaker in Zandvoort geweest. Dus ik zou zeggen, vergeet deze data niet. Zorg dat je erbij bent. En eh, geniet van de mooie muziek. Ja, ik moet helaas Nicolas Peter gaan stoppen. En ehm, ja, het zit erop. Het, eh, ZFM eh, Jazz eh, is alweer afgelopen. We gaan het laatste nummertje. Ik hoop dat je de selectie leuk vond vandaag. Het was van alles wat, maar vooral toch wat uit de oude doos. Hoewel, nieuw slaan we niet over. En dit is de laatste cd van de New Cool Collective. Een dansachtige cd zou ik zeggen. Het nummer is getiteld Blue Go. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Als je zin hebt om naar Zandvoort te komen, de zon schijnt hier.